Het is onduidelijk hoe dat kon gebeuren. De brandweer is nog druk bezig om het vuur te blussen. Er zijn meerdere wagens ingezet. Omdat er weinig bluswater is, moet de brandweer dat vanaf andere plekken aanvoeren. Met de brand komt veel rook vrij. Daarom moeten mensen in de buurt ramen en deuren gesloten houden. Bij rellen in de vier grote Nederlandse steden heeft de politie de afgelopen avond tientallen mensen aangehouden. Op veel plekken werd eerst gefeest na de overwinning van Marokko op Portugal op het WK in Qatar. Marokko won die wedstrijd met 1-0. Daarna werd het op meerdere plekken onrustig. Zo staken mensen vuurwerk af en bekogelden ze de politie daarmee. Ook werden er dingen vernield en waren mensen agressief tegen de politie. De meeste arrestaties waren in Rotterdam en Amsterdam. Voor middernacht was het overal weer rustig. Het kabinet neemt niet alle eisen over die belangengroepen hebben genoemd in een brief... naar aanleiding van de excuses van de regering voor het slavernijverleden. Dat meldt Nieuwsuur. Onder meer Zwart Manifest en Kick-Out Zwarte Piet zeggen dat ze de excuses pas accepteren... als er een herstelfonds komt voor het nazaten van slachtoffers. Ook willen ze dat Zwarte Piet verdwijnt en dat het woord neger strafbaar wordt. Het kabinet zegt met de organisaties in gesprek te blijven over de verontschuldigingen voor de slavernij. In een woonwijk in Sassenheim in Zuid-Holland is de afgelopen avond drugsafval gedumpt. Volgens getuigen stapten twee personen uit hun vrachtwagen en gooiden ze onder andere 50 vaten naar buiten. Die belanden op straat en in de bosjes. In het gebied zouden mensen een chemische lucht hebben geroken. De meeste drugsvaten bleken leeg te zijn, meldt de politie. Dan nog het weer. Vanochtend kan het mistig of nevelig zijn. Aan de kust valt mogelijk wat sneeuw. Vanmiddag is het bewolkt met aan de noordkust en in het zuiden winterse buien.